Wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes. Dipping in the pocket of her rain the office where the papers grow, she takes a break. Drinks another coffee and she ZFM.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 naar de mensen die de straat op gaan om zijn vertrek te eisen. Onder de bevolking heerst veel angst en onzekerheid... over mogelijke wraakacties van het regime tegen de stad Benghazi... waar de opstand tegen Gaddafi het sterkst is. Minister Roosentaal bekijkt of de tegoeden en bezittingen die Libië in Nederland heeft kunnen worden bevroren. Ook denkt hij aan allerlei sancties tegen het bewind van kolonel Gaddafi, zoals een Europees wapenembargo. Verder zegt de Roosentaal toe dat uitgeprocedeerde asielzoekers uit Libië voorlopig niet worden uitgezet. Gaddafi zei gisteren dat hij niet van plan is op te stappen. Hij noemde de betogers ratten die geëxecuteerd moeten worden. Een pater Salesiaan heeft voor de rechtercommissaris toegegeven dat hij als pastoraal werker in de jaren tachtig in Terneuzen vijf of zes jongens heeft misbruikt. Hij ontkent verkrachting. Het is de eerste keer dat een verdachte die op de lijst van de onderzoekscommissie Deetman staat is verhoord. Een van de slachtoffers eist een schadevergoeding van het bisdom Breda. Minister Opstelten wil het bevorderen van hennepteelt strafbaar stellen. Nu is het vaak moeilijk om mensen aan te pakken die er wel geld aan verdienen, maar zelf geen wiet telen. Opstelten wil vooral de grow shops aanpakken, waar onder meer zaden en apparatuur voor de hennepteelt worden verkocht. In Den Haag is begonnen met de grondige renovatie van Panorama Mesdag, een van de oudste panorama's ter wereld. Het was lang onduidelijk of de renovatie kon doorgaan omdat er te weinig geld was. De verbouwing kost zo'n 5 miljoen euro. Het museum haalde onder meer geld op door mensen een stukje van het Mesdagschilderij uit 1881 te laten kopen. Het weer geleidelijk vanuit het westen neerslag.